Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee coronavaccins zijn op weg naar de finish. De makers Pfizer en BioNTech hebben genoeg onderzocht om een vergunning aan te vragen. Beide ontwikkelaars zeggen zelf dat het vaccin in 95% van de gevallen goed werkt. Nederland heeft, als alles goed gaat, recht op vaccins voor 6 miljoen Nederlanders. In de Tweede Kamer ging het vanmiddag al over het inenten en de mogelijke verplichting daarvan... De VVD gooide een plan op dat je een gemeentehuis of scholen niet meer in mag als je niet laat vaccineren. Ik heb het liefst dat iedereen dat vrijwillig doet. Maar ik ben ook bereid om over na te denken, daar een indirecte verplichting van te maken. Er dus voorwaardelijk iets tegenover te zetten. Dat als je je niet laat vaccineren, dat dat een consequentie heeft. Coronaminister Hugo de Jonge wil mensen op geen enkele manier dwingen tot vaccinatie. En er is ook geen meerderheid in de Kamer voor. Een grote politieactie in Rotterdam vandaag. 300 mensen deden invallen in panden die gebruikt zouden worden door criminelen. Ze betalen de huur cash aan een makelaar en staan er zelf niet geregistreerd. En ondertussen gebruiken ze die panden wel, vertelt de politie. Het kan ook best zijn dat er ergens eh, een opslagplek is voor, eh, eh, voor vuurwapens, voor grote geldbedragen, voor drugs. maar denk aan hennepkwekerijen, illegale prostitutie, allerlei voorbeelden die we, die we tegenkomen. Tien mensen zijn deze week opgepakt in dat onderzoek, waaronder drie makelaars. Een knokpartij op de A1 bij Deventer. Op de vluchtstrook gingen boze automobilisten vanmiddag met elkaar op de vuist. Een man uit Didam is naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 20 uit Naaldwijk en een meisje van 17 zijn opgepakt. Waarom ze vochten is niet duidelijk. En scholieren van een Wageningse school hoeven niet meer urenlang in het klaslokaal te zitten. De leerlingen krijgen allemaal vakken zoals biologie en scheikunde in de moestuin. Hersenen hebben zuurstof nodig. En dit is het best geventileerde lokaal van de hele scholengemeenschap. Ja, dat bevalt de scholieren best prima. Ik vind het heel leuk dat je buiten bent en niet in een klaslokaal. En dat je veel met je handen bezig bent en ook met andere mensen. En, en ook gewoon leer je hoe leuk het in de natuur kan zijn. Krijg je het weer nog? Je hebt in het westen kans op een klein buitje vanavond.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 the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction becomes a shining example.